5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Pittsburgh heeft de FBI een Syrische vluchteling opgepakt... die van plan zou zijn een aanslag te plegen. De 21-jarige Syriër wilde volgens de FBI een bom laten afgaan in een kerk. Hij had al verschillende benodigdheden gekocht om een explosief te maken. Ook gaf hij handleidingen voor het maken van een bom... aan iemand die hij aanzag voor een medestrijder van IS... maar die in werkelijkheid van de FBI was... De FBI meldt verder dat de man een videoboodschap had opgenomen... waarin hij trouw zweert aan IS. Tata Stiel is zeer kritisch over het onderzoek van het RIVM... naar de gezondheidseffecten van de grafietregens. Volgens het RIVM bevatten de grafietdeeltjes zoveel metalen... dat ze ongezond zijn voor kinderen. Het staalbedrijf noemt het onderzoek onvolledig... omdat het RIVM niet exact hetzelfde materiaal onderzocht... als wat er eerder in grafietregens zat. Daardoor is er voorbarig onrust ontstaan, schrijft de directie in een brief aan het personeel. Toch zegt Tata Steel de overlast nog altijd serieus te nemen. De eerder aangekondigde maatregelen gaan dan ook door. Minister Koolmees hoopt dat er een structurele regeling komt... voor mensen met zware beroepen... waardoor ze na 45 jaar met pensioen kunnen. Dat zei hij in een Kamerdebat over het concept pensioenakkoord. Werkgevers kunnen volgens de minister bijvoorbeeld de laatste drie jaar voor de pensioenleeftijd de AOW van werknemers betalen. Ook wil hij sparen voor verlof fiscaal mogelijk maken, zodat er eerder gestopt kan worden. De Britse minister voor Internationale Ontwikkeling, Rory Stewart... is niet meer in de race voor het leiderschap van de conservatieve partij. Hij kreeg bij de derde stemronde de minste stemmen... van de conservatieve lagerhuisleden. Vier kandidaten zijn nu nog over... van wie Boris Johnson veruit favoriet is. Eind volgende maand moet bekend zijn wie Theresa May opvolgt... als leider van de Britse conservatieven. Het weer, lokaal kan er een bui vallen het is een graad of 14 nu. De dag begint dan regenachtig. Smiddags komt de zon er wat vaker bij en dan wordt het maximaal 22 graden.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Knew the signs wasn't right that's right. Never told no lies. Then you came around, and suddenly my world turned upside down. Now there's no way out. I tried to fight against it, shut out what all my friends said.